Ze hadden allemaal een slaapkamer zonder verwarming. En samen moesten ze ook een keuken, een toilet en een douche delen... die volgens de arbeidsinspectie ontzettend smerig waren. Ook waren de stijgers die werden gebruikt bij de verbouwing onveilig. En er mag dan ook voorlopig niet worden geklust bij het klooster. Inwoners van de gemeente Beekdalen, ook in Limburg, moeten even geen grondwater meer gebruiken. Dat is een advies van de gemeente, omdat het water even verderop in Duitsland is vervuild met PFAS. Dat zijn allemaal schadelijke stoffen die waarschijnlijk in het water zijn gekomen... doordat de brandweer blusschuim heeft gebruikt bij het blussen van een brand. Drinkwater uit de kraan kan wel gewoon, zegt de gemeente. En de Oranje Vrouwen die lopen alvast even warm voor het WK komende zomer. Vanavond spelen ze een oefenduel tegen Duitsland. Bondscoach Andries Jonker die vertelt alvast hoe hij de spelers heeft voorbereid. Wij kunnen van iedereen winnen. Heel veel kwaliteit op het veld staan. En we moeten vooral eh, daar waar de tegenpartij niet zo goed is eh, uitbuiten dat onze kracht daar dan wel kan liggen. Vanavond om 8 uur trappen ze af. En een waarschuwing als je door de binnenstad van Groningen probeert te fietsen vandaag. Ja, doe het gewoon even niet, want je rijdt waarschijnlijk tegen een Duitser aan. Het is Goede Vrijdag, dus de jaarlijkse bloemetjesmarkt is daar weer begonnen en het trekt veel toeristen. Ja, 60% witte nummerplaten. Dus de Duitsers die, die weten Groningen weer te vinden. En het is traditioneel ook de dag dat verslaggevers van RTV Noord, de regionale omroep, hun Duits kunnen oefenen. Bijvoorbeeld bij Duitse bezoekers die uitgeshopt zijn en weer in de bus stappen. Zie je, het had het geklapt? Super. Ja, super. Wat hebben ze allemaal met gebracht? Viele bloemen, Schallplatten. Schallplatten? LPs? LPs, ja. Wat is dus? Slate. Slate? Ah ja, dat is Glamrock. Krijg je nog wat weer. Bewolkt met soms wat motregen en een graad of 10 nog. Vanavond ook zo en op sommige plekken ook wat mistig dan. Morgen begint bewolkt, maar later komt het zonnetje door en wordt het een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging zijn op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere en Lelystad 10 minuten oponthoud. A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo een kwartier vertraging. De ring van Amsterdam, de A10 West tussen Landsmeer en de Koentunnel 10 minuten vertraging.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 gas Zet die pijp in zijn tas, rook lijn met wat as mm, Ben een vijf uit de 10, maak een vijfje een tien, Daarom blijf ze misschien mm, Ze Zij weet al lang dat ik long In Parijs ben ik kong, ze paar bakjes op tong mm, Ik van die rijk van die bommen Gelijk op die song, maar we blijven niet jong mm.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 De voetbalsupporter die in de Kuip een voorwerp gooide... tegen het hoofd van Ajax-speler Davy Klaassen is uit de cel. Hij moet later voor de rechter komen voor mishandeling. De man heeft al een gebiedsverbod gekregen... voor alle wedstrijden in het betaald voetbal. De paus gaat vanavond niet naar de traditionele kruiswegprocessie in Rome. Die wordt altijd druk bezocht. Het is te koud, zegt het Vaticaan. De 86-jarige paus is net ziek geweest. Bezoekers van Paaspop in Schijndel moeten zoveel mogelijk met de pendelbus komen, adviseert de organisatie. Gisteren kwamen veel auto's vast te zitten in de modder na een bedrijfsfeest op hetzelfde terrein. En het weer bewolkt in wat motregen, in het noordoosten zon, vanavond en vannacht kans op mist. Morgen eerst bewolkt, later wat zon en 10 tot 15 graden.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 She talking about why the my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine.